ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De voedselproductie in Nederland valt dit jaar opnieuw tegen. En dat komt allemaal door het extreem natte voorjaar. En vooral aardappel- en groenteboeren hebben daar veel last van gehad, zegt de ING. En het was niet alleen het natte voorjaar, het was ook het natte najaar van afgelopen jaar. Dat betekent dat bijvoorbeeld de oogst van aardappels veel lager uitvielen. En we zien dat aardappelverwerkers, die dus bijvoorbeeld frietjes maken... dat die dit jaar tot nu toe zo'n 5% minder aardappels hebben verwerkt. En bij groenteverwerkers zie je dat de conservenfabrikanten dat die, eh, echt wel last hebben aan voldoende geschikt aanbod te komen om in, uh, potjes en in pakjes te stoppen. Ja, de afgelopen twee jaar werd er ook al minder voedsel geproduceerd in ons land. Ministers mogen hun telefoon, laptop en smartwatch niet meer meenemen naar de ministerraad. Dat is het wekelijkse overleg waarin de regering beslissingen neemt. En volgens premier Schoof is die maatregel niet meer dan logisch. Dus spionagedreiging is alle tijden. Eh, eh, elektronische devices zoals een telefoon, iPad, zijn allemaal, allemaal microfoons. En landen zijn geïnteresseerd in de besluitvorming van eh, ook Nederland. En dat wil je gewoon voorkomen. Dus een heel eenvoudige maatregel al die telefoons in het kluisje. Ja, Schoof was eerder directeur van de geheime dienst, de IVD. En hij vindt het ook verstandig als telefoons worden weggelegd bij belangrijke besprekingen van bedrijven. Je kan deze herfst gewoon weer een drost chocoladeletter in je schoen krijgen van Sinterklaas. Want het Nederlandse chocolademerk is voorlopig gerit, omdat het wordt overgenomen door een Belgisch bedrijf. Drost zit al sinds corona in de financiële problemen. Het bedrijf dat de bol nu overneemt heeft ook al onder meer koetjesreep in handen. Een Duitse rechtbankjournalist is onterecht beschuldigd van kindermisbruik door een AI-chatbot. Het gaat om Copilot. En wie daar vraagt om informatie over de journalist krijgt te lezen dat hij een veroordeelde kindermisbruiker, een psychiatrische vluchteling en een oplichter is. Ja, maar waarschijnlijk haalde die chatbot de zaken waar de journalist over schreef in de war met zijn echte leven. Nou, de journalist heeft inmiddels aangifte gedaan, maar het Duitse Openbaar Ministerie zegt dat er niks strafbaars is gebeurd omdat er geen mens als dader kan worden aangewezen. Het weer dan nog in de loop van vanmiddag trekt het overal verder dicht en trekken er ook wat buien over bij een graad of 22.